en rechts een Noorse oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder PVDA. En de tekst aan u de keuze op 29 oktober moslimorganisaties zeggen dat Wilders post doet denken aan propaganda uit de Tweede Wereldoorlog. Ze vinden dat hij zich schuldig maakt aan opruiing, groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. In Pakistan zijn zeven mensen omgekomen door modderstromen. Het gaat om vrijwilligers die probeerden om de watertoevoer te herstellen... nadat er gisteren een gletsjermeer was overstroomd. Terwijl ze bezig waren, werden ze bedolven door de modder. Die modder heeft ook huizen en overheidsgebouwen beschadigd in het noorden van Pakistan. Er zijn daar sinds eind juni al meer dan 300 doden gevallen... door zware regenval en overstromingen. En dan naar de IJssel bij Deventer. Misschien wel een van de fijnste plekken om deze zomer een beetje af te koelen. En dan vooral s'avonds op het gras bij het water. Maar dan wordt het vaak wel een zooitje. Veel mensen pakken daar een lekker pizzaatje. En dat zorgt er dus steeds voor veel afval. Maar nu komt daar verandering in, vertelt Wieke van Radio Oost. Veel van die dozen die blijven nu achter daar op het grasveld aan het water. Soms ook in het water. Maar nu kun je ze dus weggooien in een speciale pizza prullenbak... Ja, het is precies wat je denkt dat het is. Een prullenbak waar precies een pizzadoos in past. En als je ze achter elkaar erin gooit, dan stapelen ze op als het ware. Het is voor het eerst dat er in Deventer een dozen prullenbak is neergezet. Het weer warm en zonnig met vandaag 26 tot 31 graden. Vanaf morgen is het nog een paar graden warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Op de A9 is het wel een stuk drukker van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. En op de A10, de ring zuid en oost van Amsterdam richting het noorden...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 President Trump zet in Washington D.C. de Nationale Garde in... om de criminaliteit en dakloosheid aan te pakken. Hij zegt dat dat nodig is om een eind te maken aan de misdaad. Die is dit jaar al gedaald, blijkt uit cijfers. Internationaal wordt met afschuw gereageerd op de dood van vijf journalisten van Al Jazeera in de Gazastrook. Duitsland noemt de liquidatie van journalisten door Israël absoluut ontoelaatbaar. De Britse premier Starmer zegt dat Israël ervoor moet zorgen dat journalisten veilig zijn. 25 webshops die collageenpoeder verkopen... hebben boetes gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Onder meer Kruidvat, Vitamin Store en Holland Barrett... doen beloftes over het supplement die wetenschappelijk niet bewezen zijn. Het weer voorlopig zonnig en warm. Morgen wordt het 27 tot 34 graden. Dit is ZFM. ZFM. Come back me geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. reason I just can't get over. And I'm stronger than this. Yeah. Enough is enough. No more walking around. thoughts of you and your memory, and how every song reminds me.